Vanochtend werd in het dorp Drongrijk groot alarm geslagen... nadat bij de kaasfabriek van Frico salpeterzuur was ontsnapt. Twee medewerkers van de fabriek werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. In Drongrijp klaagden sommige inwoners over misselijkheid en ademnood. Bij het lossen van salpetershuur knapte een slang waardoor een gaswolk ontstond. Die dreef over Dromrijp in de richting van Franeker en Harlingen. De politie gaat ervan uit dat de wolk in de lucht is opgelost. In veel plaatsen in Friesland ging het alarm af, maar dat was volgens de politie niet nodig. Inwoners werden opgeroepen ramen en deuren dicht te houden. De regels voor de aanvraag van zorg via de AWBZ worden versoepeld. Mensen met blijvende aandoeningen, die eerder achteruit gaan dan vooruit, hoeven niet steeds weer aan te tonen dat ze zorg nodig hebben. Staatssecretaris Bussemaker wil zo de bureaucratie terugdringen. Volgens haar bestaat bij dit soort gevallen weinig risico dat mensen misbruik maken van de regels. De Fiat heeft op verschillende plaatsen in Nederland en Spanje invallen gedaan... in verband met het onderzoek naar oud-directeur Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale... Bij de invallen is administratie in beslag genomen. De oud-directeur van de Amsterdamse woningbouwvereniging wordt onder meer verdacht van verduistering, het aannemen van steekpenningen en het witwassen van zwart geld. De Belgische baanwielrenner Dimitri de Vouw heeft zelfmoord gepleegd. Drie jaar geleden kwam de Vouw in de Zesdaagse van Gent in botsing met een Spaanse renner die later overleed. De Vouw raakte daarna in een zware depressie. Op de baan werd de wielrenner meerdere keren Belgisch kampioen. Woensdag eindigde hij nog als zevende in de Zesdaagse van Grenoble. Dimitri de Vouw was 28 jaar. Het weer wisselend bewolkt een kans op een bui.